van een trein. Dat veroorzaakt rookoverlast. Volgens de brandweer valt de brand geventileerd, zodat de rook niet blijft hangen. Bij gevechten tussen migranten in de Noord-Franse havenstad Calais zijn 13 gewonden gevallen. Vier van hen zijn in levensgevaar. Aanleiding voor de vechtpartij was een ruzie tussen Afghanen en Eritreërs. Volgens de Franse politie gingen zo'n 100 mensen met elkaar op de vuist en is er ook geschoten. Een boek van oud-minister Willem Vermeend over cybermisdaad is uit de handel genomen na berichten over plagiaat. Vermeend schreef het boek samen met Rian van Rijbroek. De NOS en Nieuwsuur ontdekten dat hele stukken zijn overgeschreven zonder bronvermelding. De uitgever trekt het boek nu terug vanwege verwijzingsfouten en drukfouten. Vermeend zei eerst dat enkele voetnoten waren weggevallen. Later was hij onbereikbaar voor commentaar. Het privacybeleid van de app NPO Start wordt onderzocht, zegt minister Slop in antwoord op Kamervragen van de SP. De partij wil weten of het niet dubieus is dat een app van de publieke omroep kijkgegevens van individuele gebruikers aan commerciële bedrijven verstrekt. De autoriteit persoonsgegevens doet nu onderzoek. Dan nog het weer. Er is kans op hagel en natte sneeuw. In de Limburgse heuvels kan vannacht wat sneeuw blijven liggen. De temperatuur daalt vannacht naar 0 tot 4 graden. Morgen neemt het aantal buien geleidelijk af. Dan wordt het 5 tot 7 graden. Dit was... Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Pixel Radio Show 1266 hier op CFM Zandvoort. En we gaan nog eh, beginnen, of luisteren, dat wou ik zeggen. We gaan nog luisteren nog een uurtje naar New Age muziek all over the world. En we beginnen met Paradise, volume 1. Dat komt van het label eh, GAP Music, Gap of Tan Tantiano. Ja, het is een, een dubbel label eigenlijk zit in Engeland en dat geeft allemaal eh, ja, wat meditatieve-achtige muziek of ontspanningsmuziek geeft dat uit. Daarna een eh, nieuwe artieste, ja, Deborah. Deborah, hoe heet ze van achternaam? Offenhauser. En zij maakte het album Soundscapes. Nou, laten we eens even kijken welk schuifje eh, moet ik bedienen. Ik dacht, deze, daar gaat hij dan. Ja, veel luisterplezier.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 semilla baila una rumba infinita. La semilla abre las piernas y el agua las acaricia. Prohibida, sagrada, escasa, terma potable y dura. Vendía la roca y la espada y atravesa la armadura. Acaricia, besa, mata, abraza, fecunda y quema. Anima que viaja en lágrimas y en la sangre de las venas.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 Dat bleek tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. Shell is aandeelhouder van olie- en gasbedrijf NAM. Van en naar Schiphol rijden geen treinen vanwege een brandje in een wc van een trein. Dat veroorzaakt rook.